www.starpointfm. That's right, babe. leuk dat je er nog bij bent. 93.7 Starpoint Dance FM. Dennis van Geef op je radio. Zoals beloofd het derde uurtje. Nog steeds een beetje aan wennen hoor, hoe ze dat eh, geluid gemaakt hebben. Ehm, je kunt nog reageren. 0624937937. Thank you. and I'm running, and it's getting late. Keep it coming, it's a wonder I got moves to make. I can't stop it, yes, I got you. Come along with Van garde en Don't Stop. Nou, wij stoppen zeker niet hoor, dat kan ik jou verzekeren. Jos die kan doen dat hij wil, maar... Eh, <laughs> Starpoint gaat gewoon door. 93,7. Allemaal vanuit Midden-Nederland. Mocht je willen reageren, dat kan per e-mail. starpointfm.nl. Of natuurlijk eventjes bellen of sms'en 0624 Deze eventjes voor Alex, die vraagt altijd om een lekkere dansplaat deze eventjes voor jou. Eh, lekker op de fiets, op de Walkman. Nou Alex, als je daar niet eh, sneller van gaat fietsen, dan, eh, dan weet ik het niet meer. John Bishop en I'm in control. En dan de, eh, de speciale caviar mix. Toch niet denken hoor, aan, die vissen eitjes. Maar ja, er is sinds kort ook een catering en die zit hier van alles voor me. Ik hou toch niet van de chips en de bitterballen En, het biertje natuurlijk. Maar. Anders is het ook, ook geen leven. Wat heb ik hier eigenlijk nog in petto verder? game eh, over zie ik hier. Ik heb er nog een mooi achteraan plakken, geloof ik. Doen we dat bij deze meisjes. Game over. Game Over. Nou, hier nog lang niet hoor. Wij hebben er nog wel even zin in. Wel prettig eigenlijk dat, ik als laatste draai deze avond. Eigenlijk elke avond ben ik als laatste, maar... Moet kunnen trouwens, ja. Ehm, you Got My Mind Up. En een leuke 2002 remix. En is vergeef op je radio Starpoint Dance FM. Wil je reageren? 06 24 937 937. Enschede, Roelekam, Maarsen, De Wil, Zij, Soest, Utrecht, Waren Hilversum, Bussen, Maarden, Huizen, Almere, Wees. Midden-Nederland luistert mee. Starpoint Dance FM. die lekker zegt, de 2002 remix. Hij gaat mijn mij. We hebben ook uh, aardige ideeën in ons hoofd voor de kerstdagen, dus hou die 93.7 in de gaten. Starpoint Dance FM, 93.7 Midden-Nederland, Dimo's Bom. Mocht je willen reageren, www.starpointfm.nl of studio, eh, uh, starpointfm.nl some chicks. Starpoint Dance FM, the most danceable. het wordt, hoe meer beukende beats. Vergef is weer lekker op dreef, dacht ik zo. Lekker in het derde uurtje. Reacties 0624937937. Misschien nog wel een vierde uurtje, je weet het maar nooit. don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. don't stop. Yes, yes, y'all, it don't stop. Yes, yes, y'all, it don't stop. Yes, yes, y'all, it don't stop. One, two, y'all, Ze zijn maar bang dat we gaan stoppen, maar zijn we helemaal niet van plan, hoor. Een hele berg zenders staat er al klaar, zo maar zeggen. seek for more. Log us in. Check us out. Starpoint. As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you that our rhythm looks strange or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand the beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat my beat. Watch us get down to this groove with an Afro funk feel. While we get high to a rhythm with spiritual appeal. Expressions of freedom from the descendants of slaves. God gives us the strength for new horizons we must bring. First bondage, then mental, now financially oppressed. With this beat we dance, we know we've passed the test. So as you struggle to catch the rhythm with your feet, ask yourself, can you dance to my beat, to my beat? my be. My Beat. De Starpoint Beat. De beukende beats. 93.7 midden Nederland. Star, star, Starpoint Dance FM. What the, fuck, what the heck, rock that disco, discotheque. What the rock, what the heck, rock that disco, tech. What the fuck, what the heck, rock that disco, tech. Rock the Discotheque van uh, Precisio. Ik eh, hoor van de diverse chauffeurs eh, van de UTC dat ze toch wel lekker op dreef zijn ook. Ik vraag me eigenlijk af wanneer de eerste snelheidsbekeuringen binnenvliegen met deze muziek op. Maar wij stellen ons niet aansprakelijk trouwens. doe dat zelf ook hoor. Als ik eh, lekkere muziek op mijn radio dan eh, ga ik een flink stukje steviger rijden, laat ik het zo zeggen. Ik krijg alleen niet, eh, niet zoveel bekeuring als Michel Verstraten. Die krijgt ze per dozijn, krijgt hij ze binnen. Maar nog niet te slapen hoor. We gaan nog even door. 93-7 Demo's Danceable. I Must Sleep. Tenminste, niet ik hoor, dat is René Campo. Oh, wat hadden we hier? Something is wrong. Met ons is er niets mis hoor. Dus met eh, Project uh, Medusa. Bij ons gelukkig niet. Het hele weekend lang. 54 uur Starpoint Dance FM. Dus daar is op zich eh, niks mis mee, dacht ik. Mocht je willen reageren trouwens, 06 24 937 937 of studio.starpointfm.nl. Something is wrong. Het enige wat ik zie is op die bas hier een heleboel rode lampjes op de, apparatuur. Maar ach, zolang de technische mannen dat niet zien is er niks aan de hand. Is hip-hopping. Mijn favoriete mix is een beetje de clubheads. Wake up. mijn favoriet hoor, de Clubheads. En hip-hopping. Your friend for the weekend. One of the greatest stations I've ever found. I listen to it all the time. And I love the music. 93.7. Starpoint. Dance FM. de muziek gaat hard, maar de, eh, de tijd gaat ook heel hard. Nog een eh, goede 10 minuten te gaan. Dennis van Geffen op je radio, Starpoint Dance FM. Jam. The most danceable. Seduction. and it's time to jam. Ehm, in het kader van de Dance Classics die we hier ook uh, op zijn tijd draaien. Leuke gevonden, DNS en die House of God. streets and for the work of God, for the beautification of the house of God, God's house, the house of God. The house of God. The house of God. the house of God. God. Van deze keer in de DJ Isaac remix. Ik denk dat uh, eh, Kingster Cox in de bistro dit eh, ook wel op prijs zullen stellen. House of God, dat moet een soort eh, kerk wezen. Maar daar ben ik niet zo van hoor, moet ik zeggen. Ik hoor dat het daar heel gezellig kan zijn, maar uh, die houten bankjes nogal kloterig zitten. Ehm, de e-mail eventjes gaan we gecheckt. Dat ben ik het avond een beetje vergeten eigenlijk. Een mailtje van Petra heb ik hier staan uit Woerden. Hey van Geffen. Sinterklaas is het land Ja, ik heb natuurlijk het eerste uurtje een Sinterklaas plaatje gedraaid, maar eh, die is alweer uh, op zijn stoomboot inderdaad. Ik ben een beetje in de war, want ja, ik, eh, ja, wij doen de surprises dit weekend. <laughs> powerful? Ehm, om dat weer goed te maken, zal ik zorgen dat ik de eerste ben met een kerstplaatje. En dan wou ik dit derde uur en tevens de avond maar mee afsluiten. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. Mocht je nog ontvangstrapporten hebben, groetjes, verzoekjes, je kunt ze kwijt op 0624937937. Je kunt het ook achterlaten op de site ergens. Onze site kun je vinden op www.starpointfm.nl. De ontvangstrapportjes op eh, www.etherpiraten.com die houden we ook eh, scherp in de gaten. Hey, tot eh, morgen allemaal en hier is de eerste kerstplaat. into my dreams this Christmas and leave your cares behind and tell me your dreams, your wish, and I will give you all the love to make it come true. And one day when the snow is falling, we will ride that sleigh together and jingle bells will fill the air. It's Christmas time, it's everywhere this Christmas. This Christmas. and keep me warm with tender kisses. Hold me tight and let me know if you like to do it in the snow. Together we will glow forever. The moon is bright, it's now or never.